4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Eerste Kamerlid Henk Otte heeft aangifte gedaan tegen de partijtop van Forum voor Democratie. Het Openbaar Ministerie moet onderzoeken of er sprake is van smaad en laster, zegt Otte. Hij wil dat zijn naam wordt gezuiverd. Otte kondigde vorige maand al aan dat hij aangifte zou gaan doen. De medeoprichter en voormalig penningmeester van Forum werd uit de partij gezet omdat hij fraude zou hebben gepleegd, wat hij zelf ontkent. Het lijkt erop dat Peking heeft verhinderd dat de regering van Hongkong concessies deed aan demonstranten. Persbureau Reuters meldt dat Hongkong de omstreden uitleveringswet... waartegen al maanden wordt gedemonstreerd wilde intrekken... maar dat Peking daar een stokje voor stak. Hongkong zou van de Chinese regering de opdracht hebben gekregen... om geen enkele eis van de demonstranten in te willigen... omdat dan het hek van de dam zou zijn. Dat wijst erop dat Peking zich intensief bemoeit... met de manier waarop het semi-autonome Hongkong de onrust aanpakt. De politie is een oriënterend onderzoek gestart naar de oprichter van donatiewebsite Dream or Donate, Robert-Jan Mastenbroek. Zijn telefoons en computer zijn in beslag genomen. Via Dream or Donate konden mensen geld inzamelen, veelal voor goede doelen. Het platform kwam deze week in opspraak toen het plotseling offline ging. Volgens de oprichter komt dat door een hack, maar gebruikers zijn bang dat ze hun geld kwijt zijn. Meerdere mensen hebben aangifte gedaan iPhones zijn zeker twee jaar lang kwetsbaar geweest voor cyberaanvallen. Bij gebruikers die op de smartphone naar bepaalde websites gingen via de Safari-app werd malware geïnstalleerd. Daardoor kon iemand meekijken wat de gebruiker allemaal doet op de telefoon. Beveiligingsexperts van Google kwamen daarachter. Apple erkent dat er een gat in de beveiliging zat, maar zegt dat de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem veilig is. Het weer, het is vrij zonnig. Maxima liggen tussen 21 en 25 graden. Ook morgen droog en zonnig, met maxima in het zuiden van 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Zondag kans op buien en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knopen de Hoek en knopen de Rievenmeer. Een uur vertraging, daar staat een auto met pech. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 10 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen een half uur vertraging door een ongeluk.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 Maar dat maakt niet uit. in de keuken. Een ontbijtje voor de sterren aan het maken en ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk.